Er is een tekort van 3,1 miljoen euro op de lopende begroting. Vooral omdat de verbouwing van het stadion in Breda duurder uitvalt. Ook is er te veel geld uitgegeven aan spelers. De nieuwe voorzitter van Bavel zegt dat het voortbestaan van NAC niet in gevaar is. Egypte heeft de grens met de Gazastrook voor onbepaalde tijd opengesteld. Israël heeft het gebied van de buitenwereld afgesloten en ook Egypte hield tot vandaag zijn grenspost dicht. Nu kunnen Palestijnen bij Rafah tot nader order weer de grens over. De opening volgt op de Israëlische aanval van gisteren op een scheepsconvooi met hulpgoederen voor Gaza, waarbij zeker tien doden vielen. Vanuit Malta is een ander schip onderweg naar Gaza. Het hoorde eigenlijk bij het hulpconvooi van gisteren, maar kreeg pas later toestemming om te vertrekken. De Israëlische marine zegt dat ook dat schip zal worden tegengehouden. Na de Tweede Kamer is nu ook de Eerste Kamer akkoord met de anti-kraakwet. Een meerderheid van CDA, VVD, ChristenUnie en SGP stemde voor. Dat betekent dat kraken waarschijnlijk later dit jaar verboden wordt. Krakers kunnen dan een gevangenisstraf krijgen van maximaal een jaar. De linkse partijen vinden het kraakverbod onbegrijpelijk en zeggen dat er weinig draagvlak voor is. Eredivisieclub AZ wordt overgenomen door een groep ondernemers uit de omgeving van Alkmaar. Hun stichting AZ Alkmaar neemt voor 15 miljoen euro zowel de club als het stadion over. De curatoren van DSB Beheer hebben verder afspraken gemaakt om de schuldenlast van AZ te verminderen. De sportieve doelstelling blijft een plaats bij de eerste vijf van de eredivisie, maar wel met een veel lagere begroting. Het weer vanavond in het zuiden kans op een bui. Morgen zonnige periode. Het wordt dan 17 tot 21 graden. De dagen daarna veel zon en temperaturen boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.